Eén voor de stempas en één voor het stembiljet. Blijft nog de vraag wat er met de ongeldig verklaarde stem gaat gebeuren, zegt verslaggever Sanne van der Wulp. Heel veel van die stemmen, die stembiljetten, die zijn toch gewoon netjes ingevuld. Maar omdat het dan verkeerd in de envelop is gedaan, is eh, bijvoorbeeld het stemgeheim niet meer te waarborgen. Zou achterhaald kunnen worden eh, van, van wie welke stem is. En dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar als het formulier er netjes uitziet, zou je je kunnen zeggen... misschien moeten we ze toch maar mee gaan tellen. Als het aan de oudere bond ligt, worden de stemmen inderdaad gewoon meegeteld. Ook al zeggen ze van tevoren dat ze hadden gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Geen feesten dit jaar met Koningsdag en Bevrijdingsdag. Voor 5 mei geven burgemeesters zeker geen vergunningen af voor festivals of andere grote evenementen, zei Bruls van het Veiligheidsberaad. Pas in de zomer lukt het misschien weer om in grote groepen bij elkaar te komen. De gemeente Vijfherenlanden in Utrecht moet een heleboel geld betalen. 92 miljoen euro. Dat komt doordat er een einde is gekomen aan een rechtszaak die al begin jaren 70 begon. De gemeente ging toen de fout in bij een gronddeal. En de strijd over de hoogte van de schadeclaim heeft dus ruim 40 jaar geduurd. En de burgemeester van Enschede is na bijna vijf maanden weer aan het werk. Hij liep eind oktober corona op en het ging toen snel helemaal mis. Op een ochtend eh, twee doktoren aan het bed. Die zeiden, nou ja, als het zo doorgaat... dan moet u er echt rekening mee houden dat u naar de IC gaat. En... Ehm, ja, dat eh, wilde ik eh, echt totaal niet. Uiteindelijk ging het weer iets beter en mocht hij begin november het ziekenhuis verlaten. 5 november zat ik alweer op de, de roeimachine, vier minuten. Uh, idioot natuurlijk, eh, dom. Het was terugvechten. de, eh, eh, de, de ziekte een klap in zijn bek te geven. Dat was het. De burgemeester pakt nu de helft van zijn taken weer op. Want hij is nog steeds niet van de klachten af.